Ik ben Sidney en dit is het nieuws van NOS op 3. Grote zorgen bij medewerkers van het Openbaar Ministerie. Zij zeggen dat de ICT-systemen waarmee ze hun werk doen niet goed werken. Zo zeggen ze bijvoorbeeld dat ze heel lang doen over het openen van één mailtje... waardoor ze niet snel genoeg kunnen werken. 3000 medewerkers hebben daarom een brief ondertekend waarin ze hun zorgen uiten. En daarin staat duidelijke taal. Dat ze moedeloos worden van het eh, continu oplossen van, eh, van incidenten. En dat ze eigenlijk niet zien dat... Eh, dat het ook gaat verbeteren. Wij zien dat mensen ja, wat we noemen uitgeput raken en zeggen ja, waarom, waarom zou ik het nog doen als er geen eh, verbetering op zicht is. Ze klagen in de brief ook over de hoge werkdruk en bezuinigingen. Alle problemen bij elkaar zijn slecht voor de rechtsstaat, zeggen de OM-medewerkers. Er hadden 23.000 doden minder kunnen vallen tijdens de coronapandemie in Groot-Brittannië. Dat is de keiharde conclusie van een dik rapport. Correspondent Fleur Launsbach vertelt dat de Britse regering aan het begin van de pandemie veel te laks reageerde. Uiteindelijk ging de lockdown in in maart, eigenlijk al eind maart, 23 maart. En eh, deze commissie zegt, als we dat een week eerder hadden gedaan... dan had dat eh, meer dan 20.000 doden gescheeld. Ook bij latere coronagolven reageerde de overheid te laat. Tegelijkertijd waren sommige lockdowns juist weer te streng. President Trump beschuldigt een groep democraten van opruiend gedrag. Ze deelden een video waarin militairen worden opgeroepen om vooral geen dingen te doen die niet volgens de wet mogen. Maar Trump is daar kwaad over. En in Den Haag en omgeving loopt een grote actie om ervoor te zorgen dat ook kinderen uit arme gezinnen Sinterklaas cadeautjes krijgen. Frans uit Gouda helpt ook een handje mee. Hij haalt en brengt met zijn scootmobiel cadeaus van hot naar her. En dat levert soms bijzondere momenten op. Ja, bedankt ook dat je het op kon komen halen, want ik zat even tussen twee vergaderingen in. Ik heb eigenlijk best een brutale vraag. Zou ik misschien een rondje mogen? Voor mij mag Ja. Gaat dat en, passen eh, dan met die tas? Ja, ja, ga maar zitten. <laughs> Joehoe! voel me net zo'n koningin. Nou, vorig jaar werden bij deze actie ruim 121.000 cadeautjes ingezameld. Het weer op de meeste plekken is het vandaag droog met wat zon. Alleen in het noorden kan een buitje vallen. Het wordt uiteindelijk 3 tot 6 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file tussen naar de Vesting en knalpunt Eemnes 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door problemen op de A27 vanuit Almere. Tussen de afrit Almere Haven en Hilversum 10 kilometer met een half uur extra reistijd. Dat komt door een kapotte auto. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Verder veroorzaken werkzaamheden file op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar Tussen Noordscharwoude en Sint Pancras 3 kilometer.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 Ik weet het zeker, mijn allergrootste liefde, mijn allergrootste liefde. De love Zandvoort. ZFM. surrounded by the girls with the tank tops and the flirty words. You rock your hips, you know that it amazes me. Got me off the hook and nothing else don't face me.